Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem... tevergeefs gezocht naar een verdachte man. Die wordt gezocht in verband met de dood van een vrouw... afgelopen donderdag in Arnhem. De politie heeft zijn naam en foto gepubliceerd. Dat is zeer uitzonderlijk. Rond de finale van de Champions League gisteravond in Parijs... zijn 238 mensen gewond geraakt. Bijna 70 werden gearresteerd. Voor het begin van de wedstrijd was het een chaos. Volgens voetbalbond UEFA probeerden duizenden Liverpool-fans... met valse kaarten het stadion binnen te komen. De politie greep in met traangas. Fans die wel kaarten hadden konden het stadion niet inkomen. De wedstrijd begon uiteindelijk een half uur te laat. President Zelensky was vandaag op bezoek bij zijn troepen in Kharkov. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat hij buiten de regio Kiev komt. De Russen hebben een derde van de regio Kharkov bezet, volgens Oekraïense militairen. Veel flatgebouwen in de regio hebben schade opgelopen en een aantal is compleet verwoest. Oekraïne lijkt bezig aan een opmars bij Gerson, ten noorden van de Krim. Die stad is in handen van de Russen, maar wordt onophoudelijk beschoten... zegt een pro-Russische functionaris tegen persbureau Reuters. President Zelensky, zegt dat Russische troepen burgers gijzelen. Die mogen namelijk niet uit Gerson vertrekken. En Zelensky zegt dat de verdediging bij Severodonetsk stand houdt. De Oekraïnse strijdkrachten proberen Russische aanvallen af te slaan. Severodonetsk is de grootste stad in de Donbass-regio die nog in handen is van Oekraïne. Maar het lijkt erop dat Russische militairen in de regio langzaam maar zeker meer terreinwinst boeken. De Giro d'Italia is gewonnen door de Australier Jai Hindley. Tijdens de afsluitende tijdrit kwam zijn roze leiderstrui niet meer in gevaar. De etappe werd gewonnen door de Italiaanse Sobrero. De Nederlander Arendsman weer tweede. Het weer, in het zuiden nog buien, geleidelijk op de meeste plaatsen droog... en vannacht tussen de 4 en 9 graden. Morgen vaker zon, in het noorden nog een bui en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring Oost bij Zeeburg... staat er vanaf Amsterdam over Amstel een file van 4 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten. Er zijn ook twee rijstroken dicht bij Zeeburg. Verder ook file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daardoor tussen Muiden en Watergraafsmeer nu ook 10 minuten tijdverlies.